Reizigers maken zich zorgen omdat ze door een hond, een kat of een aap... zijn gelikt, gebeten of gekrapt. Hondsdolheid of rabies is een virusinfectie die het zenuwstelsel en de hersenen aantast. De kans op besmetting is klein, zegt Eurocross, maar een besmetting is dodelijk. Wereldwijd overlijden jaarlijks zo'n 600.000 mensen aan de gevolgen van hondsdolheid. De politie onderzoekt misstanden bij een zorginstelling in Gennep. Twee groepen zwaar gehandicapte kinderen en jongvolwassenen... zouden door personeel zijn mishandeld en onzedelijk betast. De locatie in Gennep is inmiddels gesloten. Volgens de Telegraaf werden vanwege personeelstekort via een uitzendbureau mensen ingehuurd die niet voldoende waren opgeleid en bovendien geen verklaring omtrent het gedrag hadden. De stichting Dichterbij, waar de zorginstelling in Genep onder valt, zegt dat de samenwerking met het uitzendbureau inmiddels is beëindigd en dat er aangifte is gedaan tegen een aantal uitzendkrachten. De Britse staatssecretaris Duncan van Buitenlandse Zaken stapt op... omdat hij niet onder Boris Johnson wil dienen als die premier wordt. Een aantal anderen, onder wie minister Hammond van Financiën... heeft hetzelfde aangekondigd. De bewindslieden stappen op omdat ze de EU niet willen verlaten zonder akkoord. Johnson zegt dat de, e dat de Britten 31 oktober vertrekken, met of zonder deal. De leden van de conservatieve partij kunnen tot vanavond stemmen... wie premier May moet opvolgen. Het gaat tussen Jeremy Hunt en de favoriet Boris Johnson.